Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Jezelf laten omscholen tot leraar wordt straks makkelijker. Want hogescholen willen alle lerarenopleidingen flexibeler maken. Heb je bijvoorbeeld al eerder voor de klas gestaan... dan hoef je straks minder vakken te volgen dan iemand die die ervaring niet heeft. Zo kun je sneller je diploma halen. Dat is belangrijk, want het lerarentekort is nog steeds veel te groot, zeggen de hogescholen. Het is de bedoeling dat de flexibele opleiding over vier jaar helemaal geregeld is. Je kunt online je verklaring downloaden waarmee je tijdens de avondklok toch op straat mag zijn. Die regel gaat morgenavond om 9 uur in. Je mag dan alleen naar buiten als dat echt nodig is. Maar hoe zit het met daklozen? Deze daklozen in Amsterdam weet het ook niet precies. Ja, je moet je er aan houden. Als, uh, ja, anders word je toch opgepakt, of niet volgens mij, toch? Ja, dus dat maakt eigenlijk toch niks uit. Dat zit iets anders. In veel steden gaat de nachtopvang eerder open. blijven daklozen toch liever buiten. Dan krijgen ze geen boete en dus ze hoeven ook geen verklaring bij zich te hebben. De Britse regering denkt erover na om iedereen die besmet is met corona... eenmalig 500 pond te geven. Veel Britten met een kuchje of een snotneus laten zich niet testen... omdat ze bij een positieve test niet kunnen werken en dus inkomen mislopen. Daar hoopt de regering dus met geld op te lossen. Nu we door de coronaregels niet naar de kroeg, bios of sportschool kunnen... gaan we er steeds vaker op uit in de natuur. Hartstikke lekker natuurlijk, maar volgens deze boswachter houdt lang niet iedereen zich netjes aan de regels. Veel mensen die gaan, eh, gaan het veld in, die, eh, die zoeken toch een beetje een uitlaatklep. Dat snap ik ook eigenlijk wel, maar ja, eh, je moet je wel aan de regels houden. Loop dus netjes op de paden, hou je hond aan de lijn waar het moet en gooi je mondkapje niet zomaar op de grond. Het zijn allemaal dingen waar de boswachters nu druk mee zijn ze willen wel wat hulp van de politie. Veel mensen die gaan, eh, gaan het veld in, die, eh, die zoeken toch een beetje een uitlaatklep. Dat snap ik ook eigenlijk wel. Maar ja, eh, je moet je wel aan de regels houden. Volgens de boswachter zijn er vast wel agenten voor te porren... want werken in de natuur is helemaal geweldig, vindt hij zelf. Het weer best een lekker dagje, zonnig en op de meeste plaatsen blijft het droog.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 Would you be my special girlfriend? stay away. I'm isolating low key. You overreact while you lied. Please tell me what I have done to earn this gunshot. Hate me for my heartbeat from my nose bullseye, I suppose I'm still standing is real, hurts but doesn't kill.